Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende week mag er weer iets meer. Morgenavond is er weer een coronapersconferentie en daarin worden wat kleine versoepelingen aangekondigd. Door verslaggever Ewout Kiviet in Den Haag. Volgende week dinsdag dan zouden de kappers weer open moeten. En ook de middelbare scholen gaan maandag open. Maar dan niet allemaal tegelijk. Leerlingen kunnen dan gemiddeld anderhalve dag per week les krijgen. En de mbo's, eh, het praktijkonderwijs, ook één dag per week open. Ze hebben natuurlijk veel praktijklessen. En dat is wat lastig om dat digitaal te geven. HBO's en universiteiten blijven voorlopig dicht. En tegenover die versoepelingen staat een verlenging van de avondklok. Die blijft tot 23 maart gelden drie weken erbij dus. Het kabinet zei eerder dat die maatregel als eerste zou worden geschrapt. Het was nogal druk gisteravond in het Vondelpark in Amsterdam. Een beetje te druk vond de politie. 500 mensen stonden daar. Ze droegen geen mondkapje en hielden geen afstand. De politie is met tien busjes het park ingereden om iedereen weg te sturen. Deze hele week laten we lijsttrekkers en jongeren met elkaar in gesprek gaan in het NOS op 3 verkiezingsprogramma. Gisteravond schoven SP-leider Lilian Marijnissen en Jesse Klaver van GroenLinks aan. Ze gingen uitgebreid met jongeren in gesprek over het tekort aan woningen. Mijn vraag is namelijk, straks als wij afgestudeerd zijn, eh, dan heb ik het over alle niveaus, mbo, hbo, eh, wo. Hoe komen wij dan als starters, als afgestudeerden aan een betaalbare woning? En dan heb ik het in, op de korte termijn, dus dit jaar of volgend jaar. Het, het heel vervelende antwoord is waarschijnlijk niet. Eh, en dat vind ik heel vervelend om te zeggen. En het is verleidelijk om te zeggen, nou, wie weet. Eh, maar het, eerlijk, meest eerlijk om te zeggen is dat dat waarschijnlijk niet kan. Wat wij wel kunnen doen is alles op alles zetten, politiek gezien... om ervoor te zorgen dat er voldoende huizen zijn. Eh, dat die macht van die beleggers wordt gebroken. Maar ook bijvoorbeeld als je wilt huren... dat er voldoende huurhuizen zijn, dat die toegankelijk zijn. Dat vinden wij belangrijk. Ja, het hele gesprek vind je op ons YouTube-kanaal. En vanavond is er weer een NOS op 3 verkiezingsprogramma. Dan gaan Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... en Kees van der Staaij van de SGP met jongeren in gesprek. Het weer, het is droog vandaag. Vrij veel zon ook. 16 graden in Groningen tot 19 in Limburg. Alleen op de Wadden en in Friesland blijft het een paar graden koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het nog wat langzaam rijden op de N9 Den Helder-Alkmaar... tussen Schorrel en Bergen 4 kilometer met bijna 10 minuten... en ook 10 minuten extra voor de N513 Kastrikkenwaanzee richting Limmen...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 cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. their face. Don't hold back. You think it's time you get up? Rush time, I can sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world is holding back. Time has come to to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World. 106.9 FM. you say? What you say? Mm, that you only meant well, well, you did.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 you this late, but these dreams I have of you ain't Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. MKB Nederland vindt de coronaversoepelingen die tot nu toe zijn uitgelekt nog niet genoeg. Vanaf 2 maart gaan volgens Haagse bronnen de kappers weer open. De ondernemersorganisatie wil bijvoorbeeld ook meer mogelijkheden voor de horeca. De marechaussee heeft de afgelopen maanden elf verdachten aangehouden... in verband met de diefstal van twee grote partijen iPhones op luchthaven Schiphol vorig jaar. Er werd in totaal voor 18,5 miljoen euro aan telefoons buitgemaakt. Shell heeft de afgelopen vijf jaar de doelen voor investeringen in hernieuwbare energie als zon en wind niet gehaald. Het bedrijf bleef onder het minst ambitieuze scenario. En het weer, vrij zonnig en droog, tot 11 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. still could never get you that AT. Sneaking in school just to get by you. I'm obsessed with the scent on you. Coco Chanel on your neck, with your body in check. Loving all the time with you. But now you've just gone missing.